Dit is Maud met het nws Journaal. Voor de derde dag op rij zijn er in Pamplona in Spanje massale protesten geweest... tegen de vrijspraak van vijf mannen voor een groepsverkrachting. Volgens de politie waren er zo'n 35.000 mensen op de been. De mannen werden veroordeeld voor seksueel misbruik van een 18-jarig meisje... tijdens de stierenrennen in Pamplona. Volgens de rechter was er geen sprake van geweld... omdat het slachtoffer zich niet verzette... Maar zij zegt dat ze zich niet verzetten in de hoop dat het dan sneller voorbij zou zijn. Nog steeds is er onrust bij de Zweedse academie die de winnaar kiest van de Nobelprijs voor de literatuur. Opnieuw is een lid opgestapt. Van de 18 leden zijn er nu nog maar 11 over. Reden is een schandaal rond de echtgenoot van een van de vrouwelijke leden. Die zou vrouwen hebben lastiggevallen of aangerand. Vanwege de crisis wordt gevreesd dat de Nobelprijs voor de literatuur dit jaar niet door kan gaan. Zimbabwe heeft de wietteelt voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden gelegaliseerd. Telers kunnen een vergunning aanvragen die elke vijf jaar moet worden vernieuwd. Voor de lol en joint roken blijft illegaal. Zimbabwe is het tweede Afrikaanse land dat wietteelt legaliseert. Lesotho deed dat vorig jaar. Een museum in Zuid-Frankrijk dat helemaal gewijd is aan één kunstschilder... is erachter gekomen dat de helft van de collectie die er hangt vals is. Het gaat om zogenaamde werken van de expressionistische kunstenaar Etienne Terru. Omdat een kunsthistoricus zijn twijfels had over de echtheid... besloten experts de collectie te onderzoeken. Nu blijkt dat 82 schilderijen nep zijn. Op enkele werken staan gebouwen afgebeeld die pas na de dood van de schilder zijn neergezet.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 Nightwalk Top 10. facts. En DJ's in the mix. DJ's in the mix. ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zand. Het is vandaag zaterdagavond, de dag na Koningsdag. En vanavond het eerste uurtje een beetje aangepast, want eh, misschien heb je het meegekregen. Nou, ik denk, ik weet wel zeker dat je het meegekregen hebt, maar... Eh, vorige week vrijdag kregen we het slechte nieuws, het trieste nieuws... dat Tim Berkling, beter bekend als Avicii, is eh, overleden in Maskat. Dat was op vrijdag 20 april, vorige week... En heel veel geruchten allemaal. Wat zou er gebeurd zijn? Nou, een hoop politieonderzoeken. En eh, ja, het eh, eerste statement was... Uh, hij is dood. En nu van de week is er uitgebracht dat... ja, de familie heeft nog een laatste bericht de wereld in verzonden. Van, hij was er klaar mee. En dan kan je een klein beetje bedenken hoe en wat. En dan hoeven we iets minder te speculeren. Je moet natuurlijk tussen de regeltjes doorlezen, maar... Ik weet niet of je Netflix hebt of eh, misschien eh, ja, YouTube, kan je het ook al bekijken. Moet je eventjes aanklikken, Avicii, True Stories. En dan weet je een beetje hoe het verhaal in elkaar zit. Avicii, Tim Berklin, geboren in Stockholm op 8 september 1989. En overleden op 28-jarige leeftijd. Zweedse muziekproducent en waarschijnlijk wel... gewoon de allerbeste producer ter wereld die we ooit gehad hebben. In een korte tijd vanaf 2010 was hij mega beroemd. En eh, ja, zijn producer heeft toen ook gezegd van... Eh, voordat hij beroemd werd, het kan zijn dood nog wel eens worden. Nou, hè, het is het geworden. Twee jaar geleden was hij gestopt met muziek maken. Of eigenlijk met optreden. Want de optreden, daar was hij helemaal... Eh, nee, dat was niet zijn ding. En uh, ja, heb een hoop uh, aan zijn lichaam gehad. Hij lag meer in het ziekenhuis omdat hij er buiten was. Weinig slaap, maar ja, uiteindelijk is er toch een eind aan gekomen aan die visie. En vandaar ook het komen nu op de radio een uur lang een eerbetoon aan werelds beste producer. De man die pop en dance bij elkaar bracht. komt nu op CFM Zandvoort. was muziek van Tim Berkling. Tezamen met Oliver Ingrosso en uh, eh, Knows met iTrack. En daarvoor horen we My Feelings For You. Hierberto, komende uur op CFM antwoord uh, eh, aan eh, Tim Berkling. Beter bekend natuurlijk als Avicii. En de muziek van Avicii is beïnvloed door die van onder meer Layback Luke... Sebastian Ingrosso, Steve Angelo, Axwell, Eric Prits en Daft Punk. En... eh Voordat hij echt beroemd werd, eh, stuurde hij elke track die hij gemaakt had... stuurde hij naar eh, Layback Look, adviezen. En eh, nou, uiteindelijk is hij in een hele korte tijd wereldberoemd geworden. Je hoort nu zijn tweede wereldberoemde track. Er werd gewoon door verschillende platenmaatschappijen... ik meen iets van een half miljoen geboden om de plaat uit te brengen.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 En ja, een eerbetoon aan uh, eh, Avicii, Tim Berkeley. Hij werd op 20 eh, april vorige week vrijdag dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Mascat, de hoofdstad van Oman. De exacte doodsoorzaak werd niet meteen bekendgemaakt. Hij werd 28 jaar oud. Hij had net zijn nieuwe album af. En op 26 april bracht hij... Uh, bracht zijn vrienden open brief uit over de dood van Burger. De brief impliceert, eh, impliceerde zelfmoord. Onze geliefde Tim was een zoeker, een breekbaar artistiek artistieke ziel... die zocht naar antwoorden op essentiële vragen. Een perfectionist die reist en werkt op een tempo dat leidde tot extreme stress. Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden. Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Het was een gevoelige jongen die van zijn fans hield, maar een spotlights liever meet. En als je daar nou wat meer over wil begrijpen, moet je echt die documentaire zien van Avicii True Stories, want dan begrijp je het hele verhaal. We gaan door met muziek van Avicii. You Make Me. Nu op CFM Zandvoort. We are fall Zaterdagavond, de Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Rise and when we with this swing. Just down to the super styling.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 Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. waiting for love. was uh, Avicii met Waiting for Love. Eerbetoon aan Avicii, die vorige week vrijdag is overleden op 28-jarige leeftijd. En eh, op 8 september 2014, dat was op zijn 25e verjaardag... werd bekend dat alle aankomende optredens van de DJ werden afgezegd... wegens ernstige gezondheidsproblemen. En eind maart 2016 eh, kondigde de DJ aan in augustus 2016 te stoppen met toeren... maar wel bleef hij actief als producer... En uiteindelijk dit jaar kwam hij eigenlijk helemaal weer terug. Eh, het was de bedoeling dat hij weer helemaal eh, alles ging doen wat, eh, waar hij mee gestopt was. En als je de, de documentaire hebt gezien, dan vraag je me af van waarom? hij was er voor zijn fans natuurlijk. En optredens zijn heel belangrijk voor een DJ. Maar deze jonge Avicii, die, ja, die kon dat gewoon op een of andere manier. Hij had, had een ziekte en hij dronk ook nog eens te veel alcohol. Dus hij lag regelmatig in het ziekenhuis en hij dronk. En dan niet omdat hij ja, alcoholist was, maar eigenlijk om zijn stress weg te drinken. En ja, dat gaat natuurlijk fout. Ik moet eerlijk bekennen, ik, eh, was, toen ik 16 was, eh, stond ik ook in de discotheken te draaien. En eh, zes dagen de week in de discotheek tijdens de grote vakantie. En dat was elke dag gewoon alcohol drinken, alleen alcohol drinken. En ja, zoals Avicii, ik geloof dat hij... Uh, nou, 700, 800 optredens... meer dan 800 op, ik geloof 800 nog wat optredens heb gedaan. En is een tour. Die was gewoon echt eh, zeven dagen per week aan toeren. Ja, ik denk dat je dan wel eh, ergens naar gaat zoeken. Zie je CFM Zandvoort, affiche nu. Met de track Addicted to You. I don't know just how it happened. salga el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no te daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no te daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no te daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Je hoorde een iets minder bekende ja, track van Avicii. Nou ja, het, was, eh, het is niet commercieel geworden. Het was eh, Malo. En daarvoor hoorden we Addicted to You. En dat was dan weer een hele grote commerciële hit. Zijn hoogste notering op de laatste lijst kwam mede door internationale commerciële successen van onder andere Levels in 2011. I Could Be The One, dat was een jaar later. En Wake Me Up 2013. Wake Me Up stond in Nederland zelfs na twee weken al bovenaan in zowel de single top 100 als de Nederlandse top 40. En werd de meest best verkochte single van Nederland in 2013. Zo blijkt uit de verkoopjaarcijfers van eh, GFK, Dutch Chart en Hey bro, De derde single van het album True kwam na vijf weken eveneens bovenaan staan... in de Nederlandse top 40 en de Ultra Top 50. En nu ook zo'n grote trek. Avicii nu met The Days. Under the tree where the grass don't dat waren de days van de Avicii, Tim Berklin. En het afgelopen uren hadden we een eerbetoon aan eh, Tim Berklin. Geboren in Stockholm op 8 september 1989. En overleden vorige week vrijdag op 20 april in Maskat. Avicii, 28 jaar is hij geworden. En eh, vandaar dat wij eh, ja, ook op de radio even stil wilden staan bij dit wereldtalent wat er helaas niet meer is. Zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog eh, bij met eh, DJ Mouse met zijn Global House 5 En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met best van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. En voor nu nog een trek van Avicii. Dat is The nights. Ik zeg tot zometeen na de break. When I was 16, my father said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived. not the money I made. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. He said. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days.